12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In maanden heeft het niet zoveel geregend als de afgelopen dag. In een groot deel van het land viel 10 tot 20 mm regen... en in Hulst zelfs 28 mm, meldt weer online. De laatste keer dat het zo nat was, was op 10 maart. Toch is de grote hoeveelheid regen bij lange na niet genoeg... om een eind te maken aan de droogte. Daarvoor moet het nog een aantal weken doorregenen en dat gaat niet gebeuren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in de publieke ruimte, zoals winkels en het openbaar vervoer, altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. De antiracisme-demonstraties in Utrecht, Enschede en Nijmegen zijn volgens de gemeentes rustig verlopen. Overal zou de anderhalve meter zijn gerespecteerd. In Utrecht was de grootste demonstratie. Daar kwamen rond de 3500 mensen bij elkaar op het Jaarbeursplein. De burgemeester riep halverwege op om daar niet meer heen te komen omdat het plein vol was. In Nijmegen zijn twee betogers opgepakt omdat ze een protestbord met een voor politiemensen beledigende tekst bij zich hadden. Basketballegende Michael Jordan doneert 100 miljoen dollar aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid en racisme in de Verenigde Staten en de toegang tot onderwijs verbeteren. In een verklaring stelt Jordan dat hij vastbesloten is om de levens van zwarte mensen te beschermen en te verbeteren totdat racisme is uitgebannen. De komende 10 jaar verdeelt Jordan elk jaar 10 miljoen dollar onder de goede doelen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 7. Morgenochtend eerst nog zon, later vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer.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 Don't, don't, don't, don't, you ever leave me, don't you ever go. i am sitting on. do do do do do do do do stop singing, man. Lo sono fatta grossa, spevano di corsa na na faccio cantini in quartiere Ma stai tranquilla, non devi temere Ti giuro che sono un cattivo ragazzo per bene Scrollo sull'iPhone mentre aspetto tue notizie E guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge Tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter E spezzi il mio cuore e fai mille pizze pixel Mi vieni a cercare Solo stasera non de Janeiro. Komm, lass uns weg von dir, pack deine Koffer, ich sag dir wohin. Und die Küste von Rio de Janeiro. Es fühlt sich an, als wäre dieser Ort wie für uns beide bestimmt. Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht an die Copacabana. Ey die Copa Ich will gern nach Rom, gern nach Paris, nach Montreal und danach nach Wien, aber ich will nach an die Copacabana. Ich will gern auf Hawaii oder Bali, von Shanghai bis Abu Dhabi, aber sie für nach tempo sotto il sole. Fa già un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme. Me la bevo come un cocktail. Questo è il ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette. Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci della barca cambiare soltanto con te Non chiedo la luna ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle io e te Fino a che nasce il sole Tengo tutto per due ore, ore, ore Che mi scorda anche il mio nome, nome, nome Bevo birra con limone Senza ghiaccio per favore Andiamo non so dove Diplomiamoci in hangover Scotiamoci la pelle poi cambiamoci colore Prendiamoci le stelle che il resto non ci serve Almeno fino a settembre Voglia di andare più forte Non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore voglio ballare con te, soltanto con te